Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een krappe kamermeerderheid 20 juni. Andere partijen dringen aan op meer tijd. Officieel bepaalt het kabinet de datum. Verkiezingen op een zo korte termijn zijn officieel wel mogelijk, maar volgens de kiesraad niet wenselijk. Nieuwe partijen kunnen bijvoorbeeld niet meer met een partijnaam op het stembiljet komen, maar alleen met een nummer. Verder hebben de partijen maar tot 16 mei de tijd om kandidatenlijsten in te dienen. En Nederlanders in het buitenland hebben nog maar drie weken om zich als kiezer te laten registreren. De kiesraad noemt 5 september de eerste reële datum. Premier Rutte is vanmiddag twee uur bij koningin Beatrix geweest. Hij heeft het ontslag van het minderheidskabinet aangeboden. De bewindslieden gaan nu demissionair verder. De Fiat verdenkt een Amsterdamse tandarts van fraude. De fiscale opsporingsdienst heeft beslag laten leggen op verschillende bankrekeningen en twee huizen van de 29-jarige man. De tandarts wordt ervan verdacht dat hij bij zorgverzekeraars voor 400.000 euro aan behandelingen declareerde die hij nooit heeft uitgevoerd. Na het grote treinongeluk van zaterdag in Amsterdam liggen nog tien mensen in het ziekenhuis. Sinds gistermiddag zijn zes mensen uit het ziekenhuis ontslagen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de machinist van de stoptrein een rood sein heeft genegeerd. Dat sein blijkt niet te zijn beveiligd met een moderne variant van het ATB-systeem. Dat moet voorkomen dat treinen te snel rijden of door rood gaan. De oude variant werkt niet bij treinen die langzamer rijden dan 40 km per uur. In het noorden van Rusland is de afgelopen dagen zeker 2000 ton olie weggelekt uit een boorput. Het lek ontstond vrijdag tijdens werkzaamheden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Pas gisteren kon het lek worden gedicht. Een gebied bij de Poolcirkel van zeker 8 vierkante kilometer is besmeurd met olie. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen veel bewolking en buien. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit, was... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op maandag. Er staan files op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor Koentunnel 3 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht voor Voorburg 2. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 8 kilometer. A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 4. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoop het 5 kilometer.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 deze uitvoering van de Sultans of Swing. Heeft u helemaal gelijk, maar het was ongeveer eh, een van de eerste keren dat ze het live brachten. En deze keer in de BBC Studios, daar werd het helemaal opgenomen. En de Dire Straits, zij speelden zo ongeveer voor de eerste keer de Sultans of Swing. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En als u door de bossen loopt, dan hoort u hem af en toe hè. Vind je dat ook zo fijn om, eh, zeker door in de herfst, hè, door die bladeren in te schoppen? En dan zo'n beetje af en toe op de achtergrond eens een keer te horen. De Nets die dachten bij zichzelf van, als we nou zo'n koekoek opnemen, dan kunnen we daar de koekoekmix van maken. En dat doen ze met het liedje Bike in the Head. Zoals als eh, ze in de beginjaren de muziek uitbrachten. Deze Nits Bike in the Head, de remix daarvan. Ik eh, kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment door, eh, door Frankrijk liep. En ik liep daar over een plein en ja, we spraken gewoon Nederlands tegen elkaar. En er kwam een man naar ons toe en die zei ineens tegen ons van... Hé, hey, jullie zijn uit Nederland. De Nits, die zijn goed hè? zo zie je maar waar een klein landje groot in kan zijn, wordt er dan gezegd. Hè? If you see something that looks like a star Shooting up out of the ground And your head is spinning From a loud guitar And you just can't escape from the sound Don't worry, it's alright It'll happen to you we were children once playing with toys And the thing that you're hearing is only the sound Of the low sparkle a heel boys Percentage you're paying is too high rest Living beyond all you need and the man in the suit has just bought a new car With the profit he's made on your dream. Today you just read that the man was shot dead By a gun that didn't make any noise It wasn't the bullets that laid him to rest Was the low spark of high heel boys You had just a minute to breathe And they offered you one final wish Would you ask for something like another chance Something similar to this Don't worry, it's alright It'll happen to you sure as your sorrows a joy. And the thing that disturbs you is only the sound Of the low spark of her heel boys Percentage of pain is too high priced Living beyond all you need the man in the suit is just bought a new car With the properties made on your dreams so you just read that the man was shot dead By a gun that didn't make any noise It wasn't the bullet that laid him to rest was the low spark from Hacking Boy world. do the same for me as I would for you Or take me for a ride and strip me of everything including my pride Spirit is something no one can destroy And the thing that I'm here the sound of the low sparkle high heel boy High heel boy High heel boy High heel boy High heel boy high heel boys, high heel boys. De Rose Park of the High Heeled Boys. Geschreven door Jim Capaldi en Steve Winwood. En het is ook uitgevoerd door die eh, Jim Capaldi. Hè? Dit was een prachtige ballad van die man. Maar hij heeft ook best eh, best uptempo nummers hoor. En als u fan bent van die Jim Capaldi, dan wist u dat al lang natuurlijk, hè? Godfrey Wang, hij bespeelt de bas. En dat doet hij in Tales of Power. of Power. Eh, dat is ook geschreven door die Jim Capaldi, maar deze keer samen met Santana. Dit had ik eigenlijk moeten draaien met Halloween, hè? Beetje spookachtige muziek. Nou, zo spookachtig is het niet. Het is eigenlijk meer ja, futuristisch. De toekomst. En dat waren de X-Files. Futuristisch, maar ook een beetje spookachtig, hè? The team from cristãos. waar je eigenlijk niet eh, bij stil kan blijven zitten. Hè? The theme from The X-Files. Round Here is een cd die Jan Willem Wach heeft uitgebracht. Weer even geleden hoor, 1997. En Spanje, hij schreef het. You didn't know. Didn't know it, but you had me. When I fall that I do. Didn't see that I was trying opgenomen bij de Caro tijdens het uh, Leidse Kaderleidprogramma, wat eh, nu helaas al lang weer eh, verdwenen is, maar wat altijd toch wel prachtige artiesten uitnodigde in hun programma's. Zo. Nou, ga dan maar eens in mijn schoenen staan. Dat zeggen de dijk op een cd. Muzikanten dansen niet. hetzelfde Verkeerde volk, verkeerde god, verkeerde huid Weet je, als ik vleugels had, zoals een engel Dan vloog ik naar de hoogste toch schreeuwde eruit soul summer wind blowing through my mind like your memory. No, it comes as no surprise. Another tear, I start to cry. Oh, I wish I could bring you back. Wish I could bring you back. In the letter that I wrote that rainy night, and as I got on the train, I knew I'd never see you again. Now I wish I could bring you back. Wish I could bring you. smoke-filled room, another cigarette. I pour another glass of wine. I try hard to forget. Amerikaanse singer-songwriter deze eh, Jan James. Deze jongeman komt dan weer uit Nederland. Nothing Can Stop Us Now is een van de liedjes die staat op de cd Birdcatcher uit 2006. Toch heb ik gekozen voor een ander nummer. Door die Birdcatcher is zelf geschreven. Let u eens op de stem van deze man. bij Music and Words. This boy Jake is gone away for a while Till he comes back to take the song in his head this boy Jake with the fire in his belly There's a promise he makes Right and wrongs and then he's back One drives Dark days and bright nights He's trying to lose The wrongs and rights Tonight the Spanish moon is a-hanging low Makes him two feet tall In fear of it all Oh, and it's no use dying If you don't die if you don't die trying, you give it away. No, it's no use dying. If you don't die crying, if you don't die crying, oh, one went wrong and you're dead. the song in his head This boy Jake En dan moet ik iedere keer aan, een ander liedje denken. Dat is ook nog zo'n liedje van If I Die Before I Wake, Feed Jake. Ook een prachtig liedje, wat ik u misschien de volgende keer eens zal laten horen. Peter Collins. Hij produceerde voor Paul Carrick cd. From die cd If You Believe In Me I held a dream I watched it fade Another came To take its place I've tried schreef het voor eh, deze Paul Carrick, If You Believe In Me. Ik stel het programma elke week samen. Twee uur uh, muziek er hier. En soms dan denk ik wel eens bij mezelf van wat zou de luisteraar nu graag horen? Nou dat kunt u zelf ook aangeven hoor. U belt of schrijft gewoon naar uw eigen favoriete radiostation. En die geven het beslist aan ons door. Maar u kunt uw verzoekjes ook plaatsen op, eh, op het net. En dan kijkt u gewoon even naar verzoekapenstaartje En daar kunt u uw verzoek rechtstreeks bij mij indienen. En natuurlijk ga ik daar rekening mee houden. Dit Dit zijn de chorus. I would love to love you like you do me. I'd love to love you like you do me. I met you on a sunny sentence I turn upon my heel No, you should leave me Time, make it be alright Als u vaste luisteraar bent van het programma Muziek Creëren, dan weet u dat ik eh, regelmatig aan vrienden, familie, kennissen vraag als die op vakantie gaan van als je in een ver vreemd land komt, breng voor mij eens een cd mee.